met het NOS Journaal. De Britse ex-prins Andrew is weer thuis. Hij werd gisterochtend gearresteerd en zat 12 uur op een politiebureau waar hij werd verhoord. Ook werd zijn huis doorzocht. De broer van koning Charles wordt verdacht van een ambtsmisdrijf. Hij zou als Britse handelsgezant informatie hebben doorgespeeld... aan de Amerikaanse miljardair en zedendelinquent Jeffrey Epstein. Andrew wordt ook in verband gebracht met zedendelicten van Epstein... maar daar gaat deze verdenking niet over. Gisteravond werd Andrew weer naar huis gebracht, maar de zaak tegen hem gaat verder. Een Oostenrijkse bergbeklimmer is veroordeeld voor de dood van zijn vriendin. Tijdens een klim raakte het stel in de problemen en liet hij haar uitgeput achter in de kou om hulp te gaan halen. Ze overleefde dat niet. De man kreeg een voorwaardelijke straf van vijf maanden. Volgens de aanklager was de man het meest ervaren en had hij daarom eerder moeten besluiten de klim af te breken. Hij zegt zelf dat hij geen leidende rol had. De man had drie jaar cel kunnen krijgen, maar komt er dus vanaf met een voorwaardelijke celstraf. Een automobilist is gisteren op de A1 bij Apeldoorn gestopt om rommel op te ruimen. Twee rijstroken waren al met rode kruisen afgesloten omdat er stukken zeil op de weg lagen. De man zette zijn auto stil en nam het zeil mee. Toen een kwartier later een weginspecteur kwam, hoefde die niets meer te doen. Volgens Rijkswaterstaat had de automobilist de beste bedoelingen... maar was het wel levensgevaarlijk wat hij deed. Rijkswaterstaat zegt dat je nooit op de snelweg moet stoppen... ook niet onder een rood kruis. En dat je rommel opruimen moet overlaten aan professionals. Het weer... Vannacht overwegend droog, minima rond het vriespunt. In de ochtend kan er wat regen vallen. In het noordoosten natte sneeuw. S'avonds meer regen. Het wordt 4 tot 9 graden.